12 uur. Door negens met het NOS-journaal. Bij de RAI in Amsterdam stond vanavond een lange rij jongeren... die een gratis inenting kwamen halen tegen meningokokken. De rij was honderden meters lang. Op sociale media wordt gesproken over wachttijden van een uur. Meningokokken komt de laatste tijd steeds meer voor onder jongeren. De infectie kan dodelijk zijn. De GGD had 25.000 jongeren uitgenodigd... om vanavond in de RAI een prik te komen halen. Boris Johnson of Jeremy Hunt wordt de nieuwe Britse premier... Bij de nieuwste stemronde onder de parlementariërs van de conservatieven... viel Michael Gove als kandidaat af. De komende weken kiezen 160.000 partijleden wie de leider van de conservatieven... en daarmee de nieuwe Britse premier wordt. Voor de Stopera in Amsterdam is de loco-burgemeester van Diemen aangehouden. Hij maakte bezwaar dat hij werd gefilmd door een cameraploeg die meeliep met de politie. Volgens de politie verzette hij zich bij zijn aanhouding... en spuugde hij op het bureau een agent in het gezicht... De gemeente Diemen bevestigt dat de loco-burgemeester is opgepakt. Twee burgemeesters van steden in Duitsland zijn in een dreigmail met de dood bedreigd. Volgens Duitse media gebeurde dat naar aanleiding van de moord op CDU-politicus Walter Lübke. Een van de twee, burgemeester Henriette Reker van Keulen... sprak na de moord haar steun uit voor zijn open houding ten opzichte van migranten. In de bergen in het noordwesten van India is een bus met passagiers in een ravijn gestort. 44 mensen kwamen om het leven, tientallen mensen raakten gewond. Volgens Indiase media was de bus overvol. Veel mensen zaten op het dak. Op het WK voetbal in Frankrijk heeft Nederland met 2-1 gewonnen van Canada... door doelpunten van Dekker en Bierenstein. Door de zege is Oranje groepswinnaar. Dinsdag spelen de Oranje Vrouwen in de achtste finales tegen Japan. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog.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 En eens even kijken, twee nieuwe artiesten, zeg ik dat goed? Ja, David M. Edwards op solo piano, Still the River Flows. Dat is het eh, tweede eh, muziekstuk, tweede track vanaf eh, nu. Ehm, maar we beginnen even kijken, ja, dan heb ik op zitten studeren hoor. Yvonne Teixeira. Teixeira met All Year Project One. Nou, geen idee wat het is. Het, te druk gehad om het allemaal uit te luisteren. En ik hou het voor mezelf ook graag spannend natuurlijk. Piesel Radio heeft een website, En e Wat kan je daar verwachten? Wat kan je daar vinden? Nou, de laatste nieuwtjes. Eh, dit programma, maar dan zonder gesproken woord. Sleepy Radio. En natuurlijk ook wat informatie over de artiesten. En op Facebook en op Twitter. Eh, ja, daar heb ik het aan nooit over.